Dit van der Linde met het NOS-journaal. De Syrische regering heeft de Koerdische SDF een ultimatum gesteld. De strijdgroep moet binnen vier dagen met een plan komen om zich aan te sluiten bij het regeringsleger. Anders gaan gevechten in het Noordoosten door, dreigt president Shara. Het Syrische regeringsleger rukt snel op in het overwegend Koerdische Noordoosten. Het verdrijven van SDF heeft ook tot gevolg dat een kamp met IS-gevangenen niet meer bewaakt wordt. De Verenigde Staten steunden de Koerden eerder... maar roepen de militie nu op om zich aan te sluiten bij de regering in Damascus. Bij een treinongeluk in de buurt van Barcelona is de machinist om het leven gekomen. Het tweede Spaanse treinongeluk in korte tijd werd volgens media veroorzaakt door een ingestorte muur die op het spoor terecht kwam. Zeker 36 anderen raakten gewond. De politie heeft de afgelopen weken drie Heracles-supporters aangehouden... vanwege geweld en vernielingen in een café in Nijverdal afgelopen november. Daar was voor de voetbalwedstrijd Heracles Almelo tegen PEC Zwolle... een vechtpartij tussen aanhangers van de twee clubs. Er werden ramen ingegooid, meubilair werd vernield... en er werden fakkels naar binnen gegooid. De verdachten komen uit Geesteren, Nijverdal en Wierde, meldt RTV Oost. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. De KNVB lijkt een boycott van het WK voetbal in de VS niet uit te sluiten. Her en der gaan stemmen op om het WK komende zomer te boycotten... vanwege Trumps pogingen Groenland in handen te krijgen. Tot nu toe gaat Oranje, maar KNVB-voorzitter Frank Pauw wijst erop dat president Trump veel dreigementen uit. Het weer in het noordoosten kan het vannacht een graad vriezen.